Raymond Seré met het NOS journaal. De recessie in Griekenland is volgend jaar voorbij. Volgens premier Samaras zijn de belangrijkste maatregelen genomen om het land uit de crisis te halen. Hij voorspelt dat de inkomsten dit jaar zelfs hoger zijn dan de uitgaven zonder de rentebetaling op de schulden mee te rekenen. De Griekse economie is sinds 2008 circa 23 gekrompen. In ruil voor steun uit het buitenland moest de regering drastische bezuinigingen en hervormingen doorvoeren. De afgelopen jaren zijn vele duizenden Grieken hun baan kwijtgeraakt of ze zijn minder gaan verdienen. In Apeldoorn is gisteravond een 38-jarige stadswas mishandeld. De man en zijn vrouwelijke collega stonden op straat met een groepje jongeren te praten toen een auto kwam aanrijden. De inzittenden begonnen te schelden en toen de stadswachten hen vroegen daarmee op te houden, stapten een aantal mannen uit en begonnen de mannelijke stadswacht te slaan en te schoppen. De daders gingen er vandoor toen ze de politie hoorden aankomen. De stadswacht heeft een pijnlijke rug overgehouden aan het incident. In Roermond zijn de gevallen Nederlandse militairen in Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea en Korea herdacht. Voor de eerste keer werd ook stilgestaan bij de 150 Nederlandse militairen die in de Koreaanse oorlog in de jaren 50 zijn gesneuveld. Duizenden mensen waren naar de Limburgse stad gekomen voor de 26e nationale herdenking. Staatssecretaris Teven legde een krans bij het Nationaal Indië Monument 1945-62 in het stadspark Hattem. Vier F-16 gevechtsvliegtuigen vlogen over tijdens de minuut stilte. Nog nooit in de geschiedenis heeft het Belgische nationale voetbalteam zo hoog gestaan op de wereldranglijst als nu. Door de overwinning van de Rode Duivels op Schotland zal België in ieder geval op de zesde plaats terechtkomen. Ze gaan Nederland, Brazilië, Kroatië en Portugal voorbij. De wereldranglijst is mede bepalend voor welk land er straks op het WK groepshoofd wordt in de poolfase. En dan het weer, vooral in het westen nog zon, in het oosten bewolkt en hier en daar een bui. Vanavond overal bewolkt en vannacht regen. Morgen vooral in het oosten regen, het wordt morgen maximaal 19 graden graden. Dit was het NOS Journaal.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 good, don't it? Listen. Uh. Yeah, this was your city. You did it all and more, broke every law except for one, babe. Attraction, are you ready? I know you feel it, pull you nearer till you feel it again.